in de verkiezingsuitslag van andere staten, oordeelden de rechters. President Trump hoopte met deze zaak de winst van Biden ongedaan te maken... zodat hij toch aan de macht kan blijven. Maandag komt het Amerikaanse kiescollege bijeen om Biden officieel te benoemen tot president. De inauguratie is dan 20 januari. In Heerenveen, Raalte en Breda hebben boeren distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. In Heerenveen kwamen enkele tientallen boeren met trekkers naar het distributiecentrum van de Lidl. In Raalte ging het om de bevoorradingslocatie van de Jumbo. De boeren zeggen dat ze vaak geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ook willen ze dat er een speciaal keurmerk komt voor hun landbouwproducten. In New York is een automobiliste ingereden op deelnemers aan een Black Lives Matter demonstratie. Daarbij raakten zes mensen gewond. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Het is onduidelijk of er opzet in het spel is. De bestuurster wordt ondervraagd door de politie. Het incident gebeurde rond 4 uur middags lokale tijd in Manhattan. Op dat moment waren er zo'n 50 mensen bij het protest aanwezig. Verschillende middelbare scholen hebben besloten om na de kerstvakantie voorlopig alleen online onderwijs aan te bieden. Ze zijn bang voor meer besmettingen als leerlingen weer naar school komen na de feestdagen waarin ze vermoedelijk veel contacten hebben gehad. De coronabesmettingscijfers lopen de laatste tijd weer op, vooral onder middelbare scholieren. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 2-1 gewonnen. Het is de tweede wedstrijd die Fortuna wint dit seizoen en de eerste uitzegen sinds 27 wedstrijden. Het weer, vannacht kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 2 en de 6 graden.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 sube las manos que esta la apenas empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. ah. ah. mucha Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalac queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to. zomerhits. Hoor je op ZFM. ZFM. allemaal fijne dagen